Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In weektijd zeker vier journalisten omgekomen, meldt de Internationale Vereniging voor de Rechten van Journalisten. Onder andere een journalist van de Syrische staatstelevisie werd doodgeschoten door rebellen. Die zeiden dat de journalist lid was van een regeringsmilitie. In Aleppo werd een journalist doodgemarteld door geheim agenten van het leger. De broers en zussen van de vermoorde Marianne Vaatstra hebben bij Omroep Friesland gereageerd op de aanhouding van de verdachte van de moord. In het programma van drie kwartier keken de twee broers en drie zussen terug op de gebeurtenissen sinds de verdwijning van Marianne. Welke straf er ook komt, voor de familie zal die niet in verhouding staan tot het leed, zeiden ze. Geldt in Nederland maximum van 30 jaar en tbs. Maar zelfs 80 jaar is nog niet genoeg. Het programma wordt zondagmiddag nog een keer uitgezonden op Nederland 2. In Badhoevedorp is bij een schietpartij een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. Het gebeurde aan het eind van de middag op de Nieuwe Meerdijk. Volgens een ooggetuige is ook een van de daders gewond geraakt. Het gaat zeer waarschijnlijk om een afrekening in het criminele circuit. Het slachtoffer zou lid zijn van een bekende criminele familie. Zijn vader zit een celstraf uit voor cocaïnesmokkel. Dit jaar zijn 3,2 miljoen stemmen uitgebracht voor de top 2000, een record. Vorig jaar waren het er net iets meer dan 3 miljoen. Tot 8 uur vanavond kon door luisteraars van Radio 2 worden gestemd. Vlak daarna werd de top 3 bekendgemaakt. gemaakt. Dit jaar staat Led Zeppelin voor het eerst in tijden op 3 met Stairway to Heaven. Op 2 staan de Eagles met Hotel California.